De Nobelprijs voor de geneeskunde wordt postuum toegekend aan de Canadees Ralph Steinman. Vanochtend werd bekend dat Steinman de prijs had gekregen, samen met de Amerikaan Bortler en de Luxemburger Hofman. Ze kregen de prijs voor onderzoek naar het immuunsysteem. Kort na de bekendmaking liet de Rockefeller Universiteit weten dat Steinman drie dagen geleden was overleden. Nobelprijzen worden gewoonlijk niet postuum toegekend. Maar in het geval van Steinman maakt het Zweedse Nobelcomité een uitzondering. Omdat zijn overlijden op het moment van de toekenning van de prijs niet bekend was. De ministers van Financiën van de eurozone zijn in Luxemburg bijeen om de jongste problemen in de Griekse schuldencrisis te bespreken. Gisteren maakte Griekenland bekend dat het land ondanks de straffe bezuinigingen er niet in slaagt het begrotingstekort voldoende terug te dringen. Het tekort zal dit jaar uitkomen op 8,5 procent, terwijl 7,6 was vereist. Ook volgend jaar halen de Grieken de doelstelling niet. Voor het begin van de vergadering in Luxemburg wilde geen van de deelnemers iets zeggen. De vraag is of Griekenland nu in oktober de toegezegde 8 miljard euro krijgt, die nodig is om salarissen en pensioenen uit te betalen. Op de valutamarkt viel de euro terug tot de laagste stand tegenover de dollar in 9 maanden. De euro is nu 1,33 dollar waard. Zwaar onweer heeft in het zuiden van Algerije aan zeker tien mensen het leven gekost. Reddingswerkers zoeken nog naar een vrouw en haar negen maanden oude baby. Ook wordt nog één reddingwerker vermist. Bij het noodweer van de afgelopen dagen raakten tenminste 30 mensen gewond. Honderden huizen in de regio rond de Algerijnse stad El Bayat zijn verwoest. Het weer. Vanavond en vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen.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 Kijk, helemaal goed. Ja, nee, uh, vaste luisteraars. Eh, Daan is eh, met andere bezigheden bezig. Dat klopt, dat klopt. En eh, dat is misschien wel in het voordeel van Zandvoort. Wie zal zeggen, dat merken wij niet. We weten niet wat er besproken gaat worden. Goed, u luisterde als eerste nummer van vanavond van een, weer een nieuwe live uitzending van Golden GFM naar eh, Bastap van de Hollies. Ehm, dus een van de meest succesvolle bands van de British Invasion in Amerika. En, men dacht dat het, de band vernoemd was naar Buddy Holly, maar niets blijkt niet eh, anders waar te zijn. Het is vernoemd naar Holly en dat schijnt Engels Engelsen zijn verhulst. Nou, eh, uit deze groep is later Graham Nash eh, samen met David Crosby en Steven Stills eh, begonnen als Crosby, Stills, Nash. En later is daar natuurlijk Jong bij gekomen. dat was dus bakermat voor hele goede Engelstalige muziek en dan ook nog uit Engeland. We gaan naar uh, Procol Harum. Ook geen onbekende natuurlijk. Ook een bridgeband. En die werd in 67 gevormd. En eh, is vooral bekend geworden door hun eh, nummer 1 hits A Wider Shade of Pale en Homburg. En dat laatste nummer gaan wij als eerste draaien zometeen. Vervolgens Tommy James en de Chandels met Money Money uit 68. En een oudje van Buddy Knox uit 1962, She's Gone. En vanavond alleen maar muziek uit de jaren 60. Nee, niet helemaal waar. We hebben ook nog eentje uit 75. Echt waar? Ja, de Highwayman Michael Rowe, de Bode Shore, nummer 6. Oké, okay, nou die heb ik even over het gezien. Maakt niet uit. Bijna alleen maar uit de jaren ja, 60. sowieso. Your multilingual business friend is packed her bags and fled. lipstick on Mayfair. The mirror on reflection has climbed back upon the wall. For the floor she found descended. And the ceiling was too tall the of draaien ze weer 3 eh, en 3 vanavond, eh, Joop. Ja, heerlijk. Daar kan je lekker veel luisteren. We kunnen ook blijven eh, oude Nederland natuurlijk, maar daar hebben de luisteraars niet zoveel aan. Eh, die moeten gewoon lekker naar, naar muziek kunnen luisteren. Nee, er valt genoeg de oude Nelen. Muziek uit de jaren 60 vanavond. Ja, ja. Jawel, jawel. <laughs> Moest er toch even op terugkomen. Ja, ik kan het ook wel uitleggen, denk ik. Eh, de groep die we straks gaan draaien, die heet de eh, Highwaymen. En er zijn twee groepen geweest met die naam. En eentje was een supergroep. En die groep die bestond uit Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings en Chris Christofferson. En er zijn echt niet de eerste, de beste. Allemaal jongens van de country. En echt de top van de country. Nou, die had ik dus gedacht dat zij het gezongen. Dat is niks van waar. Uh, deze Highwayman die we zo meteen gaan draaien was een folkgroep, ook uit Amerika, uit de jaren 60 van de 20 ste eeuw. En die gaat ze zo meteen eh, als tweede zingen Michael Rowe, the Shore. Dat heel veel eh, als gospel ook gezongen wordt in de Zwarte Kerken in Amerika. Maar we beginnen met Bobby Goldsboro, een Amerikaanse country- en popzanger, ja, zanger, componist. Hij heeft dan alles nog wat gedaan. En daarvan hebben we meegenomen Honey uit 1968.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 Ja, dat kan je wel vergeten Ja, als je zelf maar blijft geloven. <laughs> ja, oké jongens, dit was eh, Paul Jones natuurlijk. Eh, een man, man die ook eh, ja, gelinkt kan worden aan Manfred Mann, Eric Clapton, de Blues en nog een paar van die supergroepen uit de jaren 60. Het is een Engelsman uit 42 Portsmouth, Engeland geboren. Een Engelse zanger, acteur, monica-speler. En ehm, ja, hij presenteert ook nog voor de BBC het een We gaan door met uh, Freddy and the Dreamers. En eh, dat is ook weer een Engelse groep natuurlijk. Uit de merseybeat Beat eh, tijd. de popgroep uit Manchester. En die eigenlijk in het kielzog van de Beatles Europa introk. En later ook in, in de Verenigde Staten grote succes heeft gehad. I Understand heet het nummer uit 1964 dat wij zo meteen voor u gaan draaien. Vervolgens een instrumentale groep, eh, heel erg bekend, uh, The Shadows. Eh, een instrumentale muziekgroep uit de jaren 50 van de 20e eeuw. heel erg bekend geworden als de vaste begeleidingsgroep van Cliff Richard. En met hele grote en bekende gitaristen als Mark Knopfler, Pete Townsend, Frank Zappa en Brian May hebben onder andere in The Shadows gespeeld. Ja, Rob, dat wist jij niet. Dat zijn wat namen, ja. die inderdaad, ja, ja. En dan gaan we een nummer draaien dat eigenlijk een one in wonder is geweest. Het is eh, van ehm, Keith Allen Hopkins. Eh, dat zegt men waarschijnlijk niet zoveel, maar wel als ik zeg Keith West. Keith West was een, eh, een, de, de, de, de zanger van Tomorrow, zo heette de psychedelische rockband uit 1960. En hij is bekend geworden door zijn rol in A Teenage Opera. Hij zong het excerpt from from a eh, Opera. En dat uh, heeft nummer 2 gestaan in de UK Single Chart in 1967. Maar dat is pas de laatste in de rij van dit blokje van 3. I understand just how you feel. your me. Why not reveal? It's drum I understand understand. Oh, I miss you so. understand. I understand. I understand just how you feel. Let bygones be bygones, for always remember I love you. The housewife shells Jack turns up, we'll give him hell. Husbands moan at breakfast tables, no milk, no eggs, marmalade labels. Mothers send the children out to Jack's house shout. Buzzer Jack, Buzzer Jack, get off your Nou, u luistert nog steeds naar Golden CFM, het gouden oude programma van ons eh, onze eigen lokale omroep uh, eh, CFM Zandvoort. En ja, ondertussen staan de, de telefoons niet stil, blijven rinkelen. We krijgen reacties als twee oude heren die de gouden oude draaien, geweldig. Heerlijk, en gaan zo door jongens, dat soort zaken helemaal. Ja, dat is, zijn ontzettend leuke reacties en dat eh, steekt ons echt een riem onder het hart. En daar, daar houden wij van natuurlijk. nu luisteren dus zojuist naar Excerpt eh, from a Teenage Opera. Een onderdeel uit eh, de Teenage Opera van Words. En het werd gezongen natuurlijk door Ellen, eh, nee, Keith Allen Hopkins, oftewel Keith West. een Engelse zanger uit 1943. We gaan door met The Hurts. En dat is ook een heel speciaal groepje geweest. Heb, hebben drie hits gehad. Twee in 67 en één in 68. En daar was Peter Frampton de, zanger van, de zanger van. Die kennen wij wel, Peter ja. Frampton. Ja, goede muziek. Maar toen hij dus eh, wegging uit eh, The Hurts, was het ineens afgelopen. Maar ze hebben één hele grote hit gehad. In ieder geval in Nederland. En dat is From the Underworld. Een hit uit 67. Ook Simon Dupree is een hele speciale. Want die ehm, ging, eh, ook een Engelsman trouwens, ook uit 47. En die zong ehm, eh, en speelde eh, saxofoon en trompet bij Simon Dupree en The Big Sound ook een hele grote hit gehad. Kites, Schitterend nummer, prachtige lyrics, schitterende melodie. Een grote hit geweest in 67. En als laatste van dit blokje van drie gaan we naar de Family Dog. En daar is natuurlijk ook weer het een en ander van te vertellen. Want de Family Dog was eigenlijk een, een Britse vocale groep en die stond bekend met name om een harmonie. Song, gezang. En daar eh, is op een gegeven moment eh, Steve Roland bijgekomen. En toen ontstond er Steve Roland en de Family Doc. Oké. En dit is een hit uit uh, eh, 69, A Way of Life. Ook een schitterend nummer. Laat ze maar horen op. Joop, nog even één vraag. Als mensen een plaatje willen horen bij Golden CFM, wat kunnen ze dan doen? En ze kunnen bellen. Oké. Okay. 023 5730393. Als we het bij ons hebben, laten we het direct horen. En anders doen we het de volgende keer. Is goed. Spreek we af. Gaan we doen. 5730393. Hei Ibu Kevin bluster, Boardroom Cluster. thankful for what you're giving And be good to your wife in bed You look after the art of living And don't forget you're a long time dear But when you're born it's a great big welcome When you go it's a sad goodbye Oh, with a bit in between your futures Up to you if you laugh or cry genieten, erop. Heerlijk. Ja, lekkere muziek. En platen die ik niet eens ken, hè? <laughs> ja, mooi, hè? Dat is bijna onmogelijk natuurlijk, want met jouw kennis van de muziek... Dat bedoel ik. Ja. Heel knap. Ja, nou, dat is niet zo moeilijk, want ik ken ze natuurlijk. <laughs> Goed, uh, dit was natuurlijk de Family Dog. En dit was de titeltrack van het eerste album dat ze ooit gemaakt hebben. Dat werd in 1969 uitgebracht. En dat heette dan natuurlijk ook A Way of Life. En dat singeltje, dat scoorde meteen nummer 6 in de UK Single Chart. En nu hebben er weer twee speciale mensen aan dat album meegewerkt. Dat waren Jimmy Page en John Paul Jones. En die kennen natuurlijk uit Led Zeppelin. Al die Engelsen spelen elkaar gewoon lekker dat balletje toe. Kom lekker even bij mij spelen, ik een beetje mee verdienen, dat soort zaken. Ging perfect, goede muziek, prachtige muziek. En die hebben we zojuist gedraaid, The Way of Life van The Family Dog. We gaan eens even kijken, Fleetwood Mac, toch zo'n eh, een Britse band. Eh, ook met hele bekende mensen natuurlijk, Peter Green en eh, Mick Fleetwood, die stonden aan de basis van deze grandioze groep. Die hit op hit heeft gestoord en nog steeds optreedt, jawel. dat is nogal wat. vanaf 1970 67 toen ze begonnen zijn tot heden. En we draaien voor u zometeen Man of the World, een hit uit 69 van deze geweldige groep. Dan hebben we natuurlijk nog, eh, ook nog een Britse groep. Ik, ik heb eigenlijk alleen maar Britse groepen meegenomen, stiekem. <laughs> Billy J. Kramer en eh, de Dakota's. Ook een, eh, een Britse eh, zanger die een groep heeft gemaakt. Die British Invasion, Mercy Beat, zo'n beetje die muziek heeft gespeeld. En dat is ook een geweldige muziek. Little Children, 64. Al een hele vroege hit. En als laatste proberen we nog mee te nemen, want we hebben nog maar heel kort tijd. In ieder geval Go Now van de Moody Blues. Ja, en die hoeven eigenlijk geen introductie, vind ik. In ieder geval een hit uit 64 op. We gaan lekker luisteren, Joop. Denk het ook. Yes, I've got it. van gehoorzaamheid, hè? Het zit er alweer op, eh, ja. Joop. Ja. Tijd ehm, vliegt weer voorbij. How time flies when one has fun. Ik dank u voor uw aandacht nogmaals voor deze eh, nieuwe aflevering van Golden CFM. Ik dank met name mijn grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Rob Harms. Die eh, heel vakkundig de knoppen bewerkt heeft. Ik kan het niet. En als hij er niet was geweest, had hij vanavond geen nieuwe aflevering gehad. We gaan eruit met een stukje Moody Blues. En we gaan over twee weken weer verder met een nieuwe aflevering.